slag om het leven gekomen. Hij was met tientallen andere politiemensen op patrouille in Kunduzstad toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Hoeveel doden er precies zijn gevallen is niet bekend. In de provincie Kunduz is het de laatste tijd een stuk onveiliger geworden.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 Hij zegt dat ze worden overgedragen aan een delegatie van Griekenland en Malta. Griekenland heeft inmiddels bevestigd dat het bij de onderhandelingen betrokken is. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. Aan het eind van de middag meldde de Libische staatstv al dat de Nederlanders vrij zouden komen. De NAVO gaat marineschepen dichter bij de kust van Libië samentrekken. Op die manier moeten de ontwikkelingen in Libië beter in de gaten kunnen worden gehouden. Ook is de NAVO dan beter voorbereid als de VN besluit tot actie tegen het regime van kolonel Gaddafi. Volgens NAVO-topman Rasmussen is het een sterk signaal richting Gaddafi. Maar hij zei ook dat de NAVO niet uit is op een militaire interventie. De NAVO sprak vandaag onder meer over een vliegverbod boven Libië, maar daarvoor is een besluit van de VN nodig. De politiechef van de Afghaanse provincie Kunduz is bij een aanslag om het leven gekomen. Hij was met tientallen andere politiemensen op patrouille in Kunduz-stad toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Ook twee lijfwachten van de politiechef werden gedood. In de provincie Kunduz is het de laatste tijd een stuk onveiliger geworden. Nederland stuurt later dit jaar een missie naar Kunduz om politiemensen te trainen. Bij het WK afstanden schaatsen in Insel heeft Irene Wüst